Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Mexico heeft de politie 150 migranten betrapt achter in een vrachtauto. Ze kwamen uit landen als Nicaragua en El Salvador en waren waarschijnlijk op weg naar de VS. Jaarlijks proberen tienduizenden mensen uit Midden-Amerika via Mexico naar de VS te komen. In de Zwitserse Alpen is een historisch vliegtuig neergestort. De autoriteiten hebben nog niets gezegd over het aantal inzittenden. Er kunnen twintig mensen in dat toestel. Eerder op de dag stortte in Zwitserland nog een vliegtuigje neer. De inzittenden waren vier leden van één gezin. Zij kwamen om het leven. President Maduro van Venezuela is doelwit geweest van een aanslag met drones en explosieven, zegt de regering. Hij hield een toespraak bij een militaire ceremonie in Caracas. Op tv-beelden is te zien dat zijn gezelschap schrikt van een ontploffing en dat de militairen uit elkaar stuiven. Er zijn geen beelden van drones. Maduro is ongedeerd, zeven soldaten van de Nationale Garde raakten gewond. De nieuwe uitbraak van ebola in Congo heeft mogelijk al aan 33 mensen het leven gekost. Bij 13 mensen is het dodelijke virus officieel vastgesteld. Drie van hen zijn overleden. Maar mogelijk ligt het aantal ebola-doden dus flink hoger, zegt het Congolese ministerie van Gezondheid. In de Zwitserse Alpen... Pardon, in de buurt van Graz in Oostenrijk is een man uit een zelfgebouwde hangmat gevallen en overleden. De hangmat hing 8 meter hoog aan een balk en hij kon erin klimmen met behulp van een katrol. Door nog onbekende oorzaak stortte de constructie in en werd de man dodelijk getroffen door de balk. Dan nog het weer.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 Ik heb het al vaker gezegd, eh, in de voorbereiding van dit programma kom ik regelmatig verrassingen tegen. En ook nu weer. Een tijdje terug zat ik met een collega te praten over jazzmuziek. En hij zei, je moet eens luisteren naar The Clown, nummer van een album van Charles Mingus. Ik kende het nog niet, ik heb het geluisterd en het is inderdaad een prachtig album. Het nummer heet de Haitian Fight Song. Het album komt uit 1957. Het is eh, pas uitgebracht in 1961. En het is een eh, niet al te bekend album, maar wel een eh, prachtig album. Dus zeker de moeite waard om te luisteren. Vandaag veel aandacht voor een thema zomer. Want het is natuurlijk prachtig weer. En toen ik dit, deze uitzending zat voor te bereiden, was het heel heet. Dus ik denk, ja, kan niet anders dan zomerse muziek erin stoppen. Daar zo ik meer van. Eh, ik heb nog een klein uitstapje. Ehm, ik kwam ook een album tegen van Billy Holiday. Een eh, verzamelalbum met allemaal zeldzame live-opnames... uit de periode 1934-1959. En ik heb twee nummers uitgekozen. De eerste nummer is They Can Take That Away From... En het tweede nummer is I'll Get By. En het wordt ook aangekondigd. En de aankondiging is ook de moeite waard. Zeker van het tweede nummer. Maar gaat u eerst luisteren naar het eerste nummer met They Can Take That Away.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 And here's the lineup of the All American Jazz Band. Trumpets, Louis Armstrong on the trumpet. Roy Eldridge. Trombone, Jackson Garden. Saxophone, Coleman Hawkins. Clarinet, Barney Bigard. Drums, Sidney Catlett. Piano, Art Tatum. Guitar, Al Casey. Bass, Oscar Pettiford. Jackson. And Red Norvo. And later on, you'll hear from Benny Goodman and Teddy Wilson and vocalist Mildred Bailey and Billie Holiday. Yes, sir, the Victory Parade of Spotlight Bands is mighty proud of every audience it plays for. For every night, Monday through Saturday, we're playing for the fighters and workers of the Army, the Navy, and industry. And tonight, our audience makes us especially proud, for it's composed of men and women, boys and girls, Americans all, who have purchased their tickets to tonight's entertainment through the purchase of a war bond. They're doing everything they can to help win the war. We're going to do everything we can for them. the All American Jazz Band goes into action for our All American audience. Vocal star Billie Holiday, supported by Roy Eldridge, leads the way with I'll Get By. I'll Get By. as long natuurlijk een heel kort nummer... maar een fantastische aankondiging van de All-American Jazz Band. Met vele, vele grote namen. Ik ga verder met eh, ja, het zomerthema. Nancy Wilson. Zij heeft een eh, album gemaakt ook met Cannonball Adderley en George Shearing.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 Ik heb twee nummers uitgekozen. Het eerste nummer is van Dakota Staten, een Amerikaanse vocaliste, die ehm, bekend is geworden met haar nummer The Late Late Show. En het tweede nummer van Summertime is van Rita Reis... van het album Marriage in Modern Jazz uit 1960...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 gonna harm you. With mommy and daddy standing by. Rita Reis met Summertime. In dit rijtje met eh, fantastische vocalisten mag Ella Fitzgerald natuurlijk ook niet ontbreken. Natuurlijk heeft zij ook Summertime eh, gedaan in vele uitvoeringen. Onder andere met Louis Armstrong. Maar ik heb nu gekozen voor een, eh, een ander nummer. ook een beetje zomers gerelateerd. To Darn Hot. Het komt van het album The Cole Porter Songbook uit 1956... Een geweldig album eh, met, ja, vele fantastische vertolkingen. Maar gaat u luisteren naar Too Darn Hot van Ella Fitzgerald.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 Mr. God for his squad, a Marine for his queen, a GI for his cutie pie is not. Ella Fitzgerald met To Darn Hot. Ga verder met Buddy DeFranco, de klarinetist. Hij heeft een album gemaakt in 1956, dat heet The Cooking the Blues. En daarvan ga ik draaien Indian Summer. Hij speelt daarop samen met eh, Sonny Clark op piano en orgel... Tal Farlow op gitaar, Gene Wright op bas en Bobby White op drums. Indian Summer van de Buddy DeFranco Quintet. luistert alvast naar de klank van Johnny Hodges. Johnny Hodges, de alt-saxofonist eh, die bij Duke Ellington een grote naam heeft gemaakt. Duke Ellington heeft eh, zijn bandleden regelmatig eigenlijk... Eh, in kleine gezelschappen nummers uit laten proberen... en zelfs een eigen album laten maken. Waaronder het album Ellingtonia uit 1956... waarin de, Johnny Hodges als saxofonist de leiding heeft... En hij speelt er onder andere samen met een aantal andere artiesten van het eh, Duke Ellington Orkest, zoals Russell Procrope, Billy Strayhorn, uh, Cat Anderson, eh, Jimmy Hamilton en nog een aantal anderen. Het nummer heet Texas Blues. Het duurt maar liefst 12 minuten. Het is een beetje te lang voor deze uitzending, dus ik draai een, een groot stuk daarvan. Thank you. kan hem niet helemaal draaien, want het duurt maar liefst 12 minuten. En het wordt gewoon te lang. Ik heb nog twee prachtige nummers liggen. Namelijk van Freddie Roach. Freddy Roach, de organist. Hij ehm, heeft ehm, eigenlijk de disco en de soul... Uh, de funk al een klein beetje geïntroduceerd in de jaren 60. En met zijn album Brown Sugar in 1964 stapte hij definitief over richting eh, de funk en de, en de soul. En het is een eh, album wat eigenlijk een, eh, ja, een keerpunt in zijn carrière is. En het, is, eh, het staat vol van dynamiek. Hij wordt onder andere vergezeld door Joe Henderson op tenorsax. Gaat u luisteren eerst naar Next Time You See Me... en daarna Have You Ever Had The Blues van Freddie Roach. Thank you. U luistert naar Freddie Roach met Have You Ever Had The Blues... van zijn eh, prachtige album Brown Sugar. Het zit er helaas al weer op voor deze uitzending. Ik ben er volgende maand weer. Geniet nog even lekker van het laatste stukje. En uh, vooral fijne zondag. En tot de volgende keer.